René van Brakel met het NOS-journaal. De Grieken gaan vandaag naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. De verkiezingen lopen waarschijnlijk uit op een afstraffing voor de coalitiepartijen... die onder druk van Europa een streng hervormingsplan opstelden. De grootste verliezer wordt waarschijnlijk de sociaal-democratische PASOK... die twee jaar geleden nog bijna de helft van alle stemmen haalde. De conservatieve coalitiepartner Nieuwe Democratie wordt waarschijnlijk de grootste... met een kwart van de stemmen. Maar de partij zal moeite hebben met het vinden van coalitiepartijen coalitiepartners omdat de meeste andere partijen van links tot rechts zich tegen het bezuinigingsbeleid hebben gekeerd. President Obama heeft de aftrap gegeven voor zijn verkiezingscampagne. In een toespraak haalde hij hard uit naar de republikein Mitt Romney. Die maakt zich volgens Obama vooral sterk voor de rijke Amerikanen. Als Romney aan de macht komt, wordt op allerlei beleidsterreinen de klok teruggezet, zei Obama. Verder wees hij erop dat er voor het eerst in negen jaar geen enkele Amerikaan meer in Irak vecht. En dat Osama Bin Laden en Al-Qaeda geen bedreiging meer vormen voor de VS. De presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten Staten zijn in november. Drie verdachten van een inbraak hebben in Almere een zwaar ongeluk veroorzaakt. Ze hadden geprobeerd in te breken bij een woning. Nadat ze betrapt waren, sloeg ze op de vlucht. Tijdens een achtervolging door de politie reden ze waarschijnlijk door rood en botsten op een andere auto. Daarbij sloeg de vluchtauto over de kop. De verdachte en de andere automobilist raakten gewond. Het is nog onduidelijk of de achtervolging door de politie een rol heeft gespeeld bij het ongeluk in Almere. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog.